Mark Visser met het NOS Journaal. Acteur en komiek Robin Williams is overleden. Dat heeft de Amerikaanse politie zojuist bekendgemaakt. Volgens de sheriff van zijn woonplaats lijkt het erop dat Williams zelfmoord heeft gepleegd. Meer details over zijn dood ontbreken nog. Williams was bekend van de films Good Morning Vietnam, Awakenings en Flubber. Robin Williams was 63 jaar. De ziektegevallen op het Brabantse vakantiepark Prinsenmeer bij Asten zijn zeer waarschijnlijk veroorzaakt door het norovirus. De GGD zegt dat het virus bij twee gasten is vastgesteld en dat de aard van de gezondheidsklachten bij anderen er ook op wijst. Vorige week werden tientallen mensen op het vakantiepark ziek, meesten waren kinderen. Ze hadden diarree en moesten overgeven. De GGD heeft het zwem- en drinkwater op het terrein onderzocht, maar dat bleek in orde. De gezondheidsdienst drukt het vakantiepark en bezoekers op het hart om douchen en toiletten goed schoon te houden en regelmatig de handen te wassen. Het aantal ziektegevallen op vakantiepark Prinsenmeer is inmiddels gedaald. President Obama heeft de voordracht van Haider al-Abadi als Iraakse formateur een veelbelovende stap vooruit genoemd. Hij hield zijn korte toespraak op het eiland Martha's Vineyard, waar hij met zijn gezin op vakantie is. Obama erkende dat het land door een moeilijke periode gaat... en drong er bij de Iraakse politieke leiders op aan om samen te werken. Abadi werd afgelopen dag als beoogd premier voorgedragen door de Iraakse president... tot groot ongenoegen van de huidige premier al-Maliki. Obama sprak ook over de reeks luchtaanvallen die Amerikanen sinds vrijdag hebben uitgevoerd op IS-strijders in Noord-Irak. Hij noemde ze succesvol. Toen besluit het weer. Vannacht vallen de meeste buien in de kustprovincies, maar ook landinwaarts is een lokale bui mogelijk.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 I fall apart with all my heart. But you could watch from your window. you could watch from your window. Let's go down to the tennis court and talk it up like yeah. And talk it up like yeah. And talk it up like yeah.